Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Iran klinkt vanavond op verschillende plekken het luchtalarm. Ook worden er explosies gehoord. De oorzaak is nog onduidelijk, maar er wordt gevreesd dat de oorlog is hervat. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken roept de VS op zich te houden aan de gemaakte afspraken van het bestand. Iran sluit de straat van Hormuz weer, dat schrijven Iraanse media. Het zou een reactie zijn op de Israëlische aanvallen op Libanon. De zeestraat ging vandaag juist open nadat er een wapenstilstand was gesloten tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Trump zei vandaag dat het bestand niet geldt voor de oorlog in Libanon. Vandaag vielen in Libanon 254 doden bij Israëlische aanvallen. Ook raakten er 700 mensen gewond. Het aantal jongeren dat praktijkonderwijs volgt ligt voor het eerst boven de 30.000. De groei komt vooral door zij-instromers vanuit het VMBO. Dat niveau blijkt toch te hoog te zijn voor ze. En dat is vervelend voor een leerling, zegt Nicole Teuwe van de sectorraad praktijkscholen. Die heeft vaak op de basisschool ook al eh, op zijn tenen moeten lopen. Moet dat vaak nog één of twee jaar ook eh, op, het, eh, op het VMBO doen. En dan ja, krijgen ze alsnog te horen het wordt praktijkonderwijs. De toestroom leidt ook tot knelpunten. De werkdruk voor medewerkers wordt steeds hoger, waardoor ook het verzuim toeneemt. Zeeuwse scholen stappen naar de rechter omdat ProRail een nieuw beveiligingssysteem wil gaan testen. Daardoor rijden er in 2030 vier maanden lang geen treinen over het Zeeuwse spoor. De scholen zijn bang dat leerlingen in grote problemen komen, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er gaan eh, dagelijks zo'n 3000 eh, mensen met de trein hier op dit traject. Dus dat eh, is een groot deel, 80% van de reizigers zijn scholieren of studenten. Dus het heeft echt behoorlijke impact. De rechtszaak is volgende week dinsdag. Het weer blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar 5 tot 9 graden. Morgen eerst zonnig. Smiddags neemt de bewolking toe met s'avonds buien. Het wordt opnieuw warm, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij in Noord-Holland. Twee files nog, om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam... voor Maaser 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor Breukelen nog 6 kilometer... met 10 minuten vertraging. De afritten zijn daar dicht geweest door een ongeluk op de provinciale weg.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 Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis.